Van der Linde met het NOS-journaal. In Jemen zijn Houthi-rebellen de kantoren binnengevallen van VN-organisaties. In de hoofdstad Sanaa waren er invallen bij onder andere UNICEF en het Wereldvoedselprogramma. De Houthis zeggen zeker elf mensen te hebben gearresteerd. UNICEF en het Wereldvoedselprogramma vermoeden dat de Houthis nog meer medewerkers hebben opgepakt. De slachtoffers van het dodelijk verkeersongeluk in Geleen vanmiddag zijn een 24-jarige man, een 19-jarige man en een meisje van 15. Ze komen uit Geleen en Buchten. De botsing tussen een scooter en een motor gebeurde op de doorgaande weg. Twee van de slachtoffers waren op slag dood. Het derde slachtoffer is nog gereanimeerd, maar tevergeefs. De toedracht van het ongeluk in Geleen wordt nog onderzocht. EU-commissievoorzitter von der Leyen zegt dat er wordt gewerkt aan gedetailleerde plannen voor een militaire inzet in Oekraïne. Dat zou onderdeel zijn van de veiligheidsgaranties voor na de oorlog, zegt ze tegen de Financial Times. Oekraïne wil deze garanties, maar Rusland wijst westerse troepen in Oekraïne consequent af. Max Verstappen is tevreden met zijn tweede plaats in de Grand Prix van Nederland. Verstappen eindigde achter Oscar Piastri van McLaren. We hadden geluk, zegt Verstappen, met het uitvallen van een McLaren. Dan bedoelt hij Lando Norris, die lang tweede leek te worden. Verstappen noemt de tweede plaats een goede prestatie. Het was de voorlaatste editie van de Grand Prix in Zandvoort. De NS zegt bijna 140.000 mensen naar de kustplaats te hebben gebracht. De burgemeester van Zandvoort zegt tegen persbureau ANP dat hij tevreden terugkijkt op afgelopen weekend. Het weer, vannacht koelt het af naar 15 of 16 graden. Morgen trekken buien weg richting Duitsland.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 Dit is ZFM. Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome she's in love with keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on.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 it in. Toss up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on. keeps you from geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan.